Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De defensieministers van de EU moeten bijlappen voor een steunpakket. Dat heeft de buitenlandschef van de EU gezegd. Er is 2 miljard euro nodig om munitie en wapens in te kopen. De reden? To support Ukraine as much as possible and as quickly as possible. de Europese landen kunnen de prijzen laag houden als ze samen inkopen, zegt de buitenlandchef. Oekraïne vindt de EU-plannen voor 2 miljard nog niet ver genoeg gaan. Volgens het land is er 4 miljard nodig voor alle munitie die Oekraïne nodig heeft. De gemeente Texel wil een filmverbod op het eiland. Het heeft te maken met opnames voor het televisieprogramma Hunten drie jaar geleden. Toen vlogen onaangekondigd twee helikopters boven het eiland. Dat wil de gemeente niet meer hebben, maar een filmverbod verbod gaat te ver, vindt journalistenvereniging NVJ. Het eiland is namelijk geen privébezit. Kots, geluidsoverlast en dingen die gesloopt worden. In Amersfoort zijn ze helemaal klaar met de overlast van uitgaande jongeren. Na al die rustige coronajaren lijkt het erger dan ooit. Daarom worden er nu speciale SUS-teams ingezet die de rust moeten bewaren. Vooral in dat uitgaansgebied dus. Moet voorkomen dat bewoners weekends ergens anders gaan slapen. Alles wordt duurder en ook soepjes, salades en broodjes kroket in de kantine. Ook bij de Universiteit van Amsterdam is het raak. Just can't afford 60 euro for a meal, for lunch. Ik ben zelf veganistisch en dan is het compleet niet te doen om hier een normale maaltijd eh, bij elkaar te schapen. Eh, zonder dat je boven de 10 euro uitkomt. Eh, op superveel universiteiten in Nederland en in het buitenland is het eten gewoon veel betaalbaarder. Dus het moet gewoon mogelijk zijn om het hier ook betaalbaar te krijgen. Ja, uit protest delen boze studenten deze week daarom gratis broodjes uit. De anti-kantine. Qua prijzen vind ik de anti-kantine natuurlijk veel beter. Maar qua kwaliteit hou ik toch wel van de, van de huidige kantine. Ik wel net iemand die zei dat eh, de broodjes van de echte kantine lekkerder waren dan van de anti-kantine. Oh echt? Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, de UvA zegt dat ze in gesprek zijn met de studenten... maar zegt ook dat eten overal duurder is geworden... en dat er genoeg alternatieven voor de kantine zijn. Het weer in het noorden droog, maar in de rest van het land natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en het wordt ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Blarikum 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knopen Burgerveen 20 minuten. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de Ring. Een kwartier vertraging. En op de Ring van Amsterdam tussen afrit Haarlem en knopen Koenplein een kwartier vertraging door een ongeluk.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 En wat hebben we allemaal? We hebben natuurlijk twee nummers van het Spotlight album. De National Spiegelplaat komt nog bij. En verder nog veel meer andere fijne muziek. Geen maandartiest meer. Want mocht je het eerste uur niet gehoord hebben, daar zijn we mee gestopt. Want we krijgen zoveel muziek binnen via info.nashvilleradio.nl dat we de digitale brievenbus inzendingen wat meer in de show gaan brengen. En daar is het nu weer tijd voor. We gaan naar Ierland voor de nieuwste single van Darcy Walsh. En Darcy, hoe heet jouw single? Hey cowboy, I heard you moved away To a place where cattle run free And you never run out of hay And hey cowboy, I heard they're bucking bulls They're the meanest sons of bitches that you ever could have wished for for miles and the beer's on ice There's no more Today got called a cowboy Marcy Walsh en die heet Hey Cowboy. We gaan nu verder met een bijzondere samenwerking tussen de Nitty... Nitty Ditty, ik zeggen. <laughs> De Nitty Critty Dirt Band. Zeg dat maar eens zes keer achter elkaar. En Alison Krauss. Dit is Kidfish John. Jonathan en Catfish John. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En als je je afvraagt hoe de muziek van Chris Stapleton klinkt... als er een Eerst country tintje aan zit... dan moet je nu goed luisteren, want eerst hoor je Chris... en daarna Andy Cooney. En dat is de nieuwste single van hem ook. Starting over twee keer. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Well, the road rolls out like a welcome place than the one we're at I ain't got no kind of plan But I've had all this town I can stand I got friends out on the coast We can jump in the water and see what flows We've been saving for any day Let's beat the storm and be on our way. It don't matter to me wherever we are, it's where I wanna be. Honey, for once in our lives, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover. Starting over. rivers to cross and hills to climb. Some days we might fall apart, and some nights might feel cold and dark. But nobody wins afraid of losing, and the hard roads are the ones worth choosing. smile And know it was worth every mile It don't matter to me wherever we are It's where I wanna be However, once in our lives Let's take our chances and roll the dice I can be your lucky penny You can be my four-leaf clover Starting over heart and hold at the paintings on your wall. The marble statuettes are standing stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. I never did fit in too well with folks you knew. And it's plain to see that the likes of me don't fit with you. Cause you traded me for the gaiety of the well-to-do and turned away from the love I offered you. the crystal chandeliers light up the paintings on your wall. The marble statuettes are standing stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. I see your picture in the paper most every day. And you're the chosen girl of the social world, so the stories say. But a paper smile only lasts a while, and then it fades away. And the love we knew will come home to you someday. the crystal chandeliers light up the paintings on your wall. The marble statuettes are standing stately in the hall. But will the timely crowd that has you laughing loud help you dry your tears? When the new wears off of your crystal chandeliers. Lekker hoor, die oude countrymuziek. Daarvoor gingen we naar 1965 voor Carl Bellew en de Crystal Chandelier. Nu weer muziek uit België van Ina Rose. Dit is Sounds of Love. En daarna Reba McIntyre en Ronnie Dunn. En dat is de Windstill Blows in Oklahoma. McIntyre en Ronnie Dunn. And Does the Wind Still Blows in Oklahoma? Nashville Radio Show. Bluegrass Time. Chris Jones and the Night Drivers and Bend in the Road. Sometimes the journey takes a little patience. I find that nagging urge to turn it round. And even when I'm in the longest valley, I know I'm getting close to higher ground just around the bend in the road. I can see the clouds about to part. I've been carrying around this heavy load. lekkere bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Maar country muziek, dat hoor je natuurlijk ook altijd voorbij komen. En daarvoor gaan we nu naar 1968 voor een van de grotere hits van Tammy Wynette. Dit is Stand By Your Man. Sometimes it's hard to be a woman. Give all your love to just one man. things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. 1968 gingen we naartoe met Stand By Your Man. En nu Americana van Lily Winwood. Dit is Sleep Issues. En daarna nog een digitale brievenbusinzending. 13 hours on my feet How the hell do you expect me to just lay down and sleep? Well, my mind is a car that stops at every red light Keeps driving past your house late at night Ik zei het net al, ik heb nog één digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Americana voor de nieuwste single van Sarah Hobbs. Voor traditionele countrymuziek moet je bij haar zijn. En deze Texaanse houdt van de oldschool countrymuziek. En dat is goed te horen op haar nieuwste single. En die heet Roof Over My Head. En daarna nog twee nummers van ons Spotlight album. papers. I brought over the champagne. Wrote my lease two weeks later. Moved in and helped you decorate. heb de laatste twee nummers van het spotalbum, spotalbum Spotlight album 29 Written in Stone van Carly Pierce voor je klaarstaan. Je hoort eerst Next Girl en daarna Dear Miss Loretta. Waarop, als je ook goed luistert, je de stem kunt horen van Patty Lovelace. Dit is het Nashville Spotlight album. Hey Next Girl, you don't know me. I'm just the one who says went crazy on him. that's just what he does. But once upon a time, I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. the best thing But I know what happens next Girl Hey next girl You think that you know better girl. Dit is het Nashville Spotlight Album. Dear Miss Loretta, I ain't ever met you, but I'm waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. En de volgende keer hebben we natuurlijk weer een heel ander Spotlight-album voor je klaarstaan. En suggesties mag je sturen naar info.nesforradio.nl Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren, want de show zit er alweer bijna op. Ik heb nog voor je klaarstaan Amerikanen uit Nederland van Timber en dat is In The Garden.